9 uur. Door negens met het NOS-journaal. De koopkracht stijgt, maar minder hard dan eerder werd verwacht. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Planbureau. Het kabinet ging er op Prinsjesdag nog vanuit dat de koopkracht met 1,5% ging stijgen. Dat wordt 1,2%. Dat komt doordat de prijzen harder stijgen dan gedacht en de lonen minder snel omhoog gaan. De economische groei komt uit op 1,7 procent. Die neemt fors af. Op Prinsjesdag was de verwachte groei nog 2,6 procent. Het internationale team dat onderzoek doet naar de ramp met de MH17, het JIT, komt vanmiddag met nieuwe informatie. De verwachting is dat namen worden genoemd van verdachten van het neerhalen van het toestel bijna vijf jaar geleden. En dat justitie bekijkt of ze kunnen worden vervolgd. De nabestaanden van de MH17-ramp worden vanochtend als eerste bijgepraat over het onderzoek. Rond 1 uur volgt een persconferentie. Om 11 uur komt ook onderzoekscollectief Bellingcat al met een eigen persmoment. Het aantal vluchtelingen in de wereld is opnieuw gestegen... schrijft Vluchtelingenorganisatie van de VN in een rapport. Vorig jaar waren er ruim 70 miljoen mensen op de vlucht. 2 miljoen meer dan het jaar ervoor. Ongeveer de helft van de vluchtelingen is kind. De meeste vluchtelingen komen uit Syrië, 6,7 miljoen. Ook uit Afghanistan, Zuid-Soedan en Myanmar komen veel vluchtelingen. merendeel van hen wordt in de regio opgevangen. Oud-voorzitter van de UEFA, Michel Platini, is weer vrij. De Fransman werd gisteren aangehouden vanwege een politieonderzoek. Na een verhoor van bijna 15 uur liep hij vannacht het politiebureau uit. De Franse politie doet onderzoek naar corruptie... bij de toewijzing van het WK voetbal in 2022 aan Qatar. Ook een medewerker van oud-president Sarkozy werd verhoord. Het weer, er trekken stevige buien over het westen en midden van het land. Verder af en toe zon bij 24 tot 30 graden. Later vanmiddag vooral in het oosten weer stevige buien. Met daarbij kans op hagel, onweer en zware windstoten. Ook morgen nog wat buien en dan minder warm. 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A4 daarna richting Amsterdam. 10 minuten vertraging van knooppunt de Nieuwe Meer... Op de A10 Koenplein Amstel een kwartier verdraging bij knooppunt Watergraafsmeer.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 okay. NYC to LA, from sidewalks to highways. See, it'll never be the same. What I'm saying, my mind frame never changed. See, you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I.